Zes uur. Raymond Remen. Inspectiediensten nemen signalen dat er ergens gevaar dreigt lang niet altijd serieus of ze doen er te weinig mee. Voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en oud-voorzitter van Vollenhoven zeggen dat de inspecties niet onafhankelijk genoeg zijn. Als voorbeeld noemen ze de kwestie rond de kernreactor in Petten. De problemen waren al lang bekend, maar de verantwoordelijke inspectie deed er niks mee. Van Vollenhoven pleit voor één nationale inspectiedienst en een betere opleiding voor inspecteurs. Enkele gevechtsvliegtuigen hebben vier wijken van de Syrische stad Aleppo aangevallen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn er gewonden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Het is voor het eerst dat de stad is aangevallen sinds bijna een week geleden. Een staakt het vuren inging. Het is nog niet duidelijk wie er achter het bombardement zit. Gouverneur Cuomo van New York noemt de bomaanslag van gisteravond een terreurdaad... maar zegt dat er geen internationale organisatie achter zit. Maar iedere bom die ontploft noem ik een terreurdaad, al dus Cuomo. In een drukke straat in de New Yorkse wijk Chelsea raakte gisteravond rond half negen... lokale tijd 29 mensen gewond bij een explosie. Vier straten verderop werd een tweede explosief gevonden, maar die bom is niet ontploft. De steekpartij in het winkelcentrum in de Amerikaanse staat Minnesota is opgeëist door IS. Volgens het persbureau van de terreurgroep is de dader een soldaat van IS. Hij stak acht mensen neer, één van hen ligt nog in het ziekenhuis. Een agent die in zijn vrije tijd in het winkelcentrum was, schoot de dader dood. Feyenoord heeft zijn koppositie verstevigd. De Rotterdammers wonnen in Eindhoven de topper tegen PSV met 1-0. Feyenoord heeft na zes wedstrijden nog geen punt verloren... en staat nu vijf punten voor op nummer 2 PSV. AZ won uit met 2-0 van Pek Zwolle... en Sparta was thuis met 2-0 te sterk voor NEC. De wedstrijd Heracles-Ajax is nog aan de gang. En dan het weer, vrijwel overal droog, weinig wind. Het is ongeveer 19 tot 22 graden. Vanavond blijft het droog, vannacht koelt het af. Naar zo'n 16 graden aan zee tot plaatselijk 10 graden in het binnenland. Morgen schijnt geregeld de zon. Kleine kans op een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroeg en Hoevelaken 5 kilometer...